verdeeld. De Amerikaanse ijshockeyers hebben goud. Ze wonnen de superspannende finale tegen aartsrivaal Canada na verlenging met 2-1. De finale was extra beladen door politieke spanningen die begonnen toen president Trump zei dat hij Canada wil inlijven. Het weer nu van Weer Online. De regen trekt op dit moment weg naar het oosten. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 7. Morgen wisselvallig met regen en zon en dan tussen de 10 en 13 graden. En dat was het nieuws van het ANB. Dankjewel, Mark Bergt. Kimusverkeer kreeg van Flitsmeister. Staat één vertraging op de A2 Den bos richting Utrecht. Tussen Beest en Everdingen, kwartiertje daar. Ook nog een flitser gemeld op de A27 Hilversum richting Almere... ter hoogte van Eemnes bij hectometerpaal 101.8. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers. Yes, de zondagavond is begonnen. Met zometeen Alex Warren voor je. Na Fireball en Topic, dit is Buddy. I don't want no Time for whatever, whatever it takes. What you say? I gotta be, gotta be honest. You're the one I want. Baby, I'm making a promise. I'ma keep you close. Hope that you never doubt it. I swear it on my soul. You're my desire. please don't go too slow. Put your body on my body. Cause we only somebody op Q-Music. Tom en Joe. Zes minuten over zes op je zondagavond. Avondshow met Tom en Joe. Ik zeg het niet vaak over de zondag, maar ik ben blij dat hij voorbij is. Oh zo? Nou, zo'n druilerige zondag is lang geleden. Ja, maar dit kan ook lekker zijn. Lekker met je binnen zitten, een beetje nog genieten. Weet je, nou, straks wordt het lekker weer. Zitten we om buiten te barbecuen. Dit is nog zo'n zondag. Neem hem even in je op. Ga lekker binnen zitten, bordspelletje doen, radio aan. Nou, kijk, Mr. Positivo. Maar ik snap het wel, ja, want jij hebt wel een leuke dag. We zeggen namelijk tegen Joe... Gefeliciteerd, hè? Je bent jarig. Dankjewel, dankjewel. 33 jaar. 33 kaarsjes uitgeblazen vanochtend. Kijk eens aan. En niet te zien, hè? Nee. Nee, nog steeds. Ah, ja, wat is het? Eind 20 zou je zeggen? <laughs> Toch? ja, ongelooflijk. Of, zeg het nou. Heb je nog wat leuks gekregen? Een zelfgebakken appeltaart. hey, ja, nou, dat is sympathiek. dat is mijn lievelingstaart, dus dat is eigenlijk scoren. En ik zag ook dat eh, eh, jouw zoontje, een heel lief filmpje op je, op je Instagram-account... dat je samen met je zoontje de kaarsje aan het uitblazen was. Ja, die mocht meehelpen. Kijk, uiteindelijk is hij blijer dat er ballonnen hangen dan ik. Ja. Kijk, wij maken het natuurlijk allemaal niet zo gek vanuit of er een ballon meer of minder hangt. <laughs> Die heeft wel met de ballonnen gespeeld. Die heeft geholpen met de kaars uitblazen. Ja. Ja, dan heb je toch een topdag. Ja, ja, het ventje heeft nu al meer lucht in zijn longen dan jij. Dat vond ik al heel... Zo makkelijk. Bijzonder om te zien, maar hartstikke leuk, lief moment. Vader, uh, zo'n moment. Ja, nee, zo is het wel. Ga je nog tracteren? Of, eh? Ik heb cakejes mee cupcakes. Oh, gezellig. Ja, nou, niet gelijk het handje ophouden. <laughs> Hè? nee, ik ben gewoon benieuwd, ben gewoon benieuwd. Hey, er is ook wat afgefeest in Milaan natuurlijk de afgelopen weken.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 om ons op de hoogte te houden van alles rondom de Winterspelen. Ze waren overal bij. En nu zit het erop, alleen nog eh, de eindceremonie vanavond. Ja, en het is zo fantastisch. We zijn gewoon geëindigd met 20 medailles. De beste Winterspelen voor Nederland ooit. 10 keer goud, 7 keer zilver, 3 keer brons. En voor de duidelijkheid, we staan gewoon op plek 3 van de medaillespiegel. Dat is echt bizar knap. En dus blikken Matti en Luc terug naar de afgelopen twee weken in Milaan. De meest succesvolle Olympische Winterspelen ooit voor Nederland. Ja, dit is één waarvan we over 20 jaar nog zullen zeggen... Weet je nog die spelen waarbij Jutta Leerdam het onmogelijke mogelijk maakte? Hier staat een 12 Klemmer, goud voor Leerdam. Ja, Olympische record. Oh, Die spelen met drie keer goud voor Jens van het Woud. Ga maar staan met z'n allen. Goud op de aflossing van het Woud. 1, 2, 3, subliem. Maar ook de speler van Joep Wennemars, die werd geblokkeerd. ja. Olympische, Olympische dromen de kloten. Of Suzanne Schulting, Sandra Velzenboer en Michelle Velzenboer... die alle drie onderuit gingen bij de 1500 meter shorttrack. Nee, Sandra Velzenboer ook! Dit is de gekste race aller tijden. Wat een drama dit. Het ijs brak gewoon uit het niets weg. De de Maar vooral spelen van een record aantal gouden medailles. Antoinette Rijpma de Jong, Olympisch kampioen. Jorrit Bersma wordt Olympisch kampioen op de Bassastad. En hier komt de tiende gouden medaille voor Nederland. Marijke Groenewoud, wie niet weg is, is gezien. Hier is nummer 10. Waar een klein land groot in kan zijn. Och, wat hebben we genoten in Milaan. Hé, Matti? Ongelooflijk, Luc. Vooral toen jij iedereen op straat liet denken dat ik een Olympisch atleet was. What do you think this guy does? Uh, ice hockey. He looks like a hockey player. Well, here he is. You can ask him yourself. Ice hockey. Hello. You want a picture with him? Yes, many. Ja, hoewel ik het ook wel echt vet vond dat Irene Wust... de meest succesvolle Nederlandse Olympier ooit... gewoon wist te zeggen bij welke amateurclub ik voetbal. Omdat ze blijkbaar vaak naar Q-Music luistert. Irene, hoe heet de amateurclub van Luc? VV Forward. Bang, meteen goed. Bonusvraag. Hoe vaak heeft Luc gescoord? Eh, dit jaar nog nul, want hij is geblesseerd. Luc? Goed? Ja, goed. Ja, het is gewoon goed. En zo zie je maar, luister Q-Music en voor het weet hangt er goud om je nek. Dit waren de Olympische Winterspelen in Milaan. Arrivederci. Jongens, heeft iemand mijn stembanden gezien? Looking at the clear blue skies Oh ja, heerlijk om alles terug te horen. Morgenochtend hoor je Mattie en Luc gewoon weer in de ochtendshow... samen met Marike vanaf 6 uur. Dit zijn Marshmallow en Jelly Roll voor je.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 I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship i don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how was supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? Uh. I let it go back to when we played as kids, but then changed. And that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah hear me? Yeah. Oh, come on, oh, come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. Never yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. That's just the way it is. Oh, yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't right to see a black president. Uh, it ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. Some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's the mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Sell a crack to the kid. I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. people to start making some changes. Let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up up and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got to stay strapped, And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat. That's the way it is. Uh. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. So hold on. You're my brother, you're my sister. Precies. Tupac en Changes op Q-Music. Kijk, waar waren vroeger jouw, eh, jouw kinderfeestjes? Waarschijnlijk op, op de bowlingbaan. Je ging karten, lasergamen, naar een pannenkoekenhuis, een krijspaleis. Grote kans dat je daar geweest bent. En dat is allemaal leuk, maar het is ook weinig origineel. Ja, wij willen eigenlijk de origineelste papa's van 2026 worden. Ja kan ik wel zeggen. Dus wij bellen iedere week een plek waar het niet echt gebruikelijk is om een groep kinderen naartoe te sturen. We bellen met die plek met de vraag... doen jullie ook kinderfeestjes? Joe, jij belde bijvoorbeeld vorige week een bakker. Ja, nou, een bakker. Leek me een ontzettend leuk idee. Nou, dat ging zo. Doen jullie ook kinderfeestjes? Eh, nee, nee. kijk, Laila, het zit zo. Mijn zoontje is enorm fan van brood. Heeft de poster van Jannie en Robert boven zijn bed hangen. Oh. Ja, gewoon gigantisch fan. Dus ik dacht, ik ben een originele papa. Ja. Kinderfeestje bij de bakker. scoren. Ja, natuurlijk. Ja, snap ik. Nee, laat. Wetten nee. Ja, dat is dan toch jammer. Dat is dan toch jammer. Ik had helemaal het idee, dit gaat lukken. Het niet gelukt. de bakker. Nee, lukte niet. Eh, deze week is het aan mij de beurt om iets te bellen. Wat we gaan bellen, dat hoor je zo meteen. Ook David Guetta en Teddy Swims komen eraan. Ik ga stoppen met mijn bedrijf. Maar wil niet dat het een drama wordt. Wat moet ik allemaal regelen? Hoe zit het met de belastingen? En wat is het juiste moment? Weet wat je wel of niet moet regelen als je stopt. Met de checklist Bedrijf Stoppen op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers. Het is nu al zomersale bij TUI. Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze binnen ieder budget. Boek je vakantie nog 7 dagen met zomerseilkorting. Ga naar toei.nl, de toei app of naar je reisadviseur. Toei, live happy. Op 18 maart mag iedereen weer naar het stemlokaal. Maar voor mensen met een lichamelijke beperking is dat niet vanzelfsprekend. Daarom biedt de Zonnebloem samen met Welzorg in een aantal gemeentes aangepast vervoer aan. Zo kom je makkelijk bij een toegankelijk stemlokaal bij jou in de buurt. Bekijk de mogelijkheden op zonnebloem.nl/stemmen. Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een kansieappel in je tas hebt. Uit Nederland, Kansi. Power to go. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app... en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. De komende weken is het hebben's bij Ben. Met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Of combineer het met een Google Pixel Tina. Kijk op ben.nl. Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. Centraal Beheer, met Sarah. Met Jack. Ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijd mijn autoboten los. Is iedereen oké? Dat wel, maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Kat had een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. Kun jij weer met je honden op wat? Even over vervangend vervoer. Met de autoverzekering van Centraal Beheer krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een heel volkoren tijgenbrood voor maar 1,23. En een 8 rollen pak toiletpapier voor maar 2,59. We doen met je mee. Plus. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al vier decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we met maar liefst 10% korting op de jubileumconnectie. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Campina Lang Lekker. Een literpak, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Kou. Voor talloze kinderen is kou levensgevaarlijk. Save the Children helpt kinderen in kwetsbare situaties... met warme kleding, dikke dekens en medische zorg. Jouw hulp is hierbij onmisbaar. Dus ga naar savethechildren.nl slash kou en doneer. Warmte geven? Begin bij een kind. Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Tom en Joe. Bruno Mars hoor je zo na David Guetta en Teddy Swims. sounds better with you. We will find impossible to tame. like oil that T op je music Tom en Joe's kinderfeestje. Ja, Joe, jij bent eh, vader van je zoontje Baby Billy. Ik ben vader van mijn dochter Rosie, die bijna twee wordt. Dus ja, wij moeten de komende jaren nog de nodige kinderfeestjes organiseren. En wij zijn eigenlijk benieuwd waar kan dat allemaal? Ja, kijk, eigenlijk willen wij gewoon de origineelste papa's van 2026 worden. Dus bellen wij iedere week naar een plek waar het gewoon ja, niet helemaal gebruikelijk is... om een groep kinderen heen te sturen met de vraag... hey, doen jullie ook kinderfeestjes? Zo belden we al een carwash. Nou, dat, dat mocht. We mochten daar een kinderfeestje organiseren. Wonder boven wonder. Ik probeerde het vorige week bij een bakker. Nou, dat was echt uit den boze. En vandaag is het jouw beurt, Tom. Jij gaat de slager bellen. De slager? Ja, en nu is het aan jou als je zit te luisteren. Denk je dat het mij lukt om een kinderfeestje te organiseren bij de slager? Je kan het laten weten via de Q-Music app. Laat ook even weten waarom je denkt dat het me wel of niet gaat lukken. Ik zit even te kijken. Nou, je hebt zo'n zes minuten om in te zetten. En zometeen gaan we de slager bellen. Je hoort het. Nou, Three Doors Down. A hundred days have made me older Since the last time that I saw your pretty face Q-Music, Reinier Zonneveld en Gordo. Loco Loco. Tom en Joe's kinderfeestje. Ja, dat is ook een beetje loco-loco als je hoort waar wij allemaal kinderfeestjes proberen te organiseren. Ja, het zijn echt, eh, nou ja, het zijn originele plekken, dat moet je wel zeggen. Het zijn originele eh, plekken. Wij zijn eh, allebei ook net beginnend vader, dus we zijn ook een beetje benieuwd... Hé, waar zou dat eigenlijk allemaal kunnen, een kinderfeestje? Dus elke week bellen wij een bedrijf met de vraag... hey, mogen wij een kinderfeestje bij jou vieren? Je hebt net je stem kunnen uitbrengen in de Q-app met de vraag... denk je dat het mij gaat lukken om een kinderfeestje te vieren bij de slagerij? Ja, je kan niets meer inzetten, Rienne Verplu. En ja, het komt allemaal binnen. Miranda die zegt meteen, een kinderfeestje bij de slager, ja dat gaat lukken. Je hangt gewoon zo'n goed verhaal op dat de slager meteen overstag gaat. Nou, aan de andere kant heb je bijvoorbeeld weer Lisa die zegt nee. Nee, dit gaat absoluut niet lukken. Veel te gevaarlijk met al die messen. En wat zouden die kinderen dan moeten doen? Gehakt van elkaar maken via de gehaktmachine? Hmm. Ja. Nou, daar gaan we. Goeiedag, je spreekt met Tom. Ik heb een vraagje. Doen jullie ook kinderfeestjes? Of wij kinderfeestjes doen? Ja. Ja, ja, dat moet ik even gaan overleggen met mijn collega. Ja, oké. Ja, momentje hoor. Ja. Ik niet langs. Hallo, met Tom. Hallo. Hallo. Ik hoor van mijn collega eh, dat we een fan aan de lijn hebben die verjaart en die wil langskomen met een groepje. Klopt, dat gaat om mijn dochter. Die, eh, die wordt zeven jaar en die is eh, enorm fan van de slager. Dus ik dacht, moet toch weer even een creatief kinderfeestje bedenken. Hoe leuk is het als ze een kijkje in de keuken krijgen? Dat is op zich heel leuk. Alleen, ehm, als ik open ben, dan mag er niemand achter de coulissen. Ja. Dus er zitten gewoon strikte regels aan. Snap ik. Als ik dicht ben, dan is de keuken ook dicht, om het zo maar te zeggen. Ja. Ehm, dus dan is er voor dat kindergroepje eigenlijk heel weinig aan. Nee, oké. nou ja, het, is, het zit namelijk zo. Ze is echt eh, enorm fan. Ze heeft nog net geen poster van de varken boven de bed. Het liefst ja. uh, eh, iedere avond een balletje gehakt, uh, eh, slavinken, lamskoteletten. Ze vinden het allemaal heerlijk. Ja, ja. Ehm, en ik dacht, ja, misschien kunnen we gewoon een rondleidingje, wat gehaktballetjes draaien. Ah, dat, dat ze een beetje het gevoel krijgen. Dat is ook mooi voor het vak misschien. bedanken. Ik vind het een superleuk idee. En ik, ik, zou, ik vind het ook heel leuk dat zo'n jong iemand zo fan kan ja, zijn. Ja, is toch leuk? Dat vind ik superleuk. Maar wij zijn daar en te klein voor. En ik heb het ook inderdaad dat soort dingen nog nooit gedaan. Ah, oké. Mogen we dan wel langskomen op de verjaardag voor twee plakjes worst? Uiteraard. Van mij mag je langskomen op haar verjaardag. Doen we dat. Doen we dat. dat. goed, hè? Oké, okay, dankjewel. Jojo, ai ai. Ai ai. ai. such a savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want. but I still want that.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 Jij kan daar blij mee blijven vlaggen, maar je hebt geen bewijs. Jij roept al, al, al jaren inmiddels. Ik heb Shabuzi ontdekt. Ik was de eerste die hem hoorde en wist meteen het gaat een hit worden. Maar je hebt het nergens vastgelegd. Dus het is, eh, je roept het in de wil weg. Ik zag het op TikTok toen en niemand, niemand kende Shibuji nog. Toen dacht ik bij mezelf, dit wordt een hele grote. Wat een leuk liedje. Maar ik, heb er nooit wat mee gedaan. Ik heb het nooit geclaimd. Ik heb het nooit op de radio gedraaid. Dat is mijn fout geweest. Grappig. Bij Michael Jackson had ik dus meteen ook het idee... dat kan wel eens een hele grote worden. <laughs> ja, oké. ik snap wat je bedoelt. Hey, even wat anders. Je maakt straks eh, bij ons kans op eh, te gekke tickets... in ons spel Ticket Battle. Het is echt een, een, makkelijk spelletje is dat. Je krijgt namelijk een liedje te horen. En dan is gewoon de vraag heel simpel. Is die eerder of later uitgekomen dan de track die ervoor hoorde. Het is echt, echt easy. Ja, en het gaat ook echt om hele grote tickets hoor. Je maakte eerder al kans op tickets voor Harry Styles. En gisteren maakten we luisteraar Vincent en nou ja, vooral zijn vriendin heel erg blij met tickets voor een ander ex-One Direction lid. Vincent, jij hebt een hele blije vriendin naast je. Ik ga te roepen, schat, die we hebben ze! Ah, <laughs> <laughs> oh, super, dankjewel. Hij won gisteren namelijk eh, tickets voor Louis Tomlinson. Ja, vet hoor. En en? En? Gewoon weer twee liggen hier. Hebben we gewoon weer liggen, hè? Gewoon hier, ik heb ze naast me liggen. Ik kan ze, ik kan ze zo oppakken en naar je opsturen. Ik is voor Louis Tomlinson. Eh, wil je meespelen voor een setje? Ja, dat kan. Zometeen spelen we een nieuwe ronde. En hoe je kan meespelen, dat vertellen we je zo. Ook die Louis komt eraan. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Raamdecoratie kiezen? Karwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwei.nl. Karwei, maak het mooier. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. ALS is nog steeds een doodvonnis. Voor het ontwikkelen van een medicijn is veel geld nodig. Loop daarom vrijdagnacht 13 maart mee met de ALS Sunrise Walk. En zet samen met duizenden andere ALS in het licht. Ga naar als.nl en doe mee. Lieve hij ontdekte de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben. Ja! Hebben we weer wat extra knuffeltijd? Ontdek bij Vibra alles voor je baby. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Loop ook mee met de ALS Sunrise Walk. Ga naar als.nl en doe mee. Nu bij Vibra, Dusty vlekkenverwijderaar voor maar 2,99. Ontdek de oplossing bij kleine ongelukjes. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Inbouwapparatuur kies je niet zomaar. Het moet kloppen in kwaliteit, gemak en afwerking. Bij Electroworld meten we daarom eerst bij je thuis. Zo bouwen we topmerken als Bosch, AEG en ATAG naadloos in. Je oude apparatuur nemen we mee, hoef jij nergens aan te denken. Electroworld, draait om jou. Authentiek bergdorpje of levendig skigebied. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Inbouwapparatuur nodig? Loop even binnen bij Electroworld of ga naar electroworld.nl. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BMW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving. Elektrisch, plug-in hybride of op brandstof. Verschillend van karakter, dezelfde geweldige beleving. Kies uw vorm van rijplezier. BMW maakt rijden geweldig. Gesmolten, gegoten Gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. U rijdt de grootste BMW iX1 al vanaf 272 euro netto bijtelling per maand. Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Met onder andere de DJ's van Q-Music, 3T, The Banga Boys, K3, Samuel Welten, Mel C. En vooraf kijken we samen in het stadion de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal op groot scherm. Ga voor tickets en info naar qmusicfoutenparty.nl. Laatste week 30% korting op alle thuisstudies. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes! Spijkerharde korting op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20%... 20%? Ja, echt! 20% korting op één artikel naar keuze bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers, Praxis. Het Q-Music nieuws van 7 uur krijg je van Mark Bergt. Goedenavond. Bij Scharendijken in Zeeland is een vrouw uit haar rijdende auto gevallen. Het kan zijn dat ze zelf...